Afgelopen dagen werd er door de politie en vrijwilligers naar hem gezocht. Eerder vandaag haalde de politie in Beverwijk een lichaam uit het water. Nu is dus duidelijk geworden dat het om Milan ging. Voor de tweede keer deze maand is vogelgriep uitgebroken in het Limburgse dorp IJsselstein. Alle 153.000 kippen op het bedrijf worden gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. De situatie rond vogelgriep is volgens deze deskundigen erg zorgelijk. Sinds 21 december zijn er vijf pluimveebedrijven in de gemeentes Venray en Deurne eh, besmet geraakt. Met in totaal bijna 500.000 dieren die afgemaakt zijn. Het lijkt er volgens hem op dat het virus zich heeft verspreid van het ene bedrijf naar het andere bedrijf in de buurt. In het zuiden van Spanje zijn drie mensen omgekomen door overstromingen. Het regende de afgelopen tijd weer erg hard in onder meer Malaga en Granada in Andalusië. En het is nog steeds onrustig in Floradorp. Dat is de buurt in Amsterdam-Noord waar ze elke oud en nieuw een enorm vreugdevuur hebben. Alleen dit jaar mag het niet meer. De politie heeft daarom brandbare pellets uit een tuin gehaald. Eerder haalde de politie ook een vuurkorf van de straat. Volgens deze buurtbewoner liep het daarna uit de hand. En toen begon er een kat en De politie ging opschalen en, en, en eh, een aantal Amsterdammers, want het zijn niet Floradorpers, het zijn gewoon Amsterdammers. Die gingen hier en daar en daar, een vuurtje, vuurtje, vuurtje en brand weer daar naartoe, hun daar naartoe. En, eh, net wat ik zeg, kat-en-muis en dat is nu dus twee dagen gaande. Ja, de man noemt het een provocatie van de politie. Het weer vanavond bewolkt met in het zuiden een bui. Vannacht is het 5 tot min 2 graden. Morgen wat meer zon. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen de knooppunten Diemen en Watergraafsmeer. Je moet daar rekening houden met 10 minuten vertraging. Het heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Die staat bij knooppunt Diemen en daardoor is ook de verbindingsweg dicht naar de A9 richting Amstelveen.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 De Oekraïense president Zelensky noemt de beschuldiging een leugen. Het lichaam dat vandaag is gevonden in Beverwijk is van de vermiste jongen Milan. De verstandelijk beperkte Oekraïense jongen raakte op eerste kerstdag vermist nadat hij was gaan wandelen. Brigitte Bardot wordt toch niet in haar tuin begraven. Ze wilde dat eigenlijk wel, maar de benodigde vergunning is niet aangevraagd. Volgens Franse media zal Bardot nu worden begraven op een begraafplaats in Saint-Tropez. Het weer, buien trekken richting het zuiden. Vannacht klaart het op, morgen geregeld zon met vooral langs de kust nog af en toe een bui.